Maar uur. anders eh, met het NOS-journaal. President Trump heeft in het eerste deel van zijn State of the Union... vooral economische successen benoemd. Volgens de president is de werkloosheid in de Verenigde Staten... in een halve eeuw niet zo laag geweest als nu... en zijn daardoor miljoenen Amerikanen niet langer afhankelijk van voedselbonnen. Trump zei tegelijkertijd dat de economische voorspoed gevaar loopt... door de in zijn ogen belachelijke partijdige onderzoeken... Een verwijzing naar het onderzoek naar de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen in 2016. De speech van Trump is nog aan de gang. De Franse president Macron heeft 24 april aangewezen als nationale herdenkingsdag voor de Armeense genocide. Daarmee lost hij een verkiezingsbelofte in. De herdenking is op 24 april omdat op die dag in 1915 honderden Armeense intellectuelen werden gearresteerd. Dat was het begin van de genocide waarbij honderdduizenden Armeniërs werden vermoord door soldaten van het Ottomaanse Rijk. Turkije verwerpt de term genocide omdat er geen systeem achter de moorden zou hebben gezeten. De gala-première van de nieuwe film van acteur Liam Neeson in New York is afgelast na ophef over een interview met hem. Daarin zei de acteur dat hij 40 jaar geleden een willekeurige zwarte man wilde vermoorden nadat een vriendin van hem was verkracht. Ze had hem gezegd dat de dader een zwarte man was. De afgelopen dagen werd Neeson van verschillende kanten beschuldigd van racisme. De acteur zei daarna dat hij destijds schrok van zijn reactie... en dat hij op dezelfde manier had gereageerd als de dader een witte man was geweest. De film Cold Pursuit is vanaf volgende week wel gewoon te zien in de Amerikaanse bioscopen.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 space en nep Het. Huts, ey, doe normaal en niveau. Het gekke kaart hier met 10k en niveau. Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de motherfucking muur en niveau die money wordt gestort en niffo En ik blow het in de motherfucking store en okay.